Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS Journaal. De Europese Unie zal geen de politieke crisis tussen Spanje en Catalonië. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad zegt dat het niet op de agenda staat van de EU-top die nu wordt gehouden in Brussel. Ook premier Rutte herhaalde dat hij het een interne Spaanse zaak vindt. Rutte zei verder voorafgaand aan de top dat hij voorstander is van meer EU-toppen. In Brunsum zijn twee mensen aangehouden vanwege het overlijden van een baby. Het kind stierf een niet-natuurlijke dood en de politie houdt daarom rekening met een misdrijf. In Hengelo is een man van 31 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van een meisje van 1 jaar. In beide gevallen is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Nederlandse commando's trainen voorlopig niet met scherpe munitie. Aanleiding is het fatale incident op de schietbaan in Ossendrecht. Daarover concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er van alles misging. Totdat duidelijk is of alles op orde is, wordt er niet meer met scherp geschoten. In ieder geval tot het einde van dit jaar. De provincie Gelderland meldt dat er een wolf is gezien op de Veluwe. Waar precies wil de provincie niet bekendmaken. De provincie heeft terreinbeheerders gevraagd om op te letten of ze sporen van de wolf zien. De kans is klein om een wolf in het wild tegen te komen. Mocht dat wel gebeuren, dan luidt het advies afstand houden en de wolf met rust laten. In de Europa League heeft Vitesse uit tegen de Belgische voetbalclub Zulte Waregem gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Thomas Bruns maakte nog in de eerste helft de gelijkmaker. Vitesse en Zulte Waregem staan allebei na drie wedstrijden nog maar op één punt. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. En vooral in het westen valt wat regen. Morgenochtend overheerst de bewolking en valt er soms regen. In de middag klaart het vanuit het westen iets op. Het wordt een graad of 15 met aan zee een soms harde wind. Het weekend verloopt wisselvallig. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu Peaceful Radio. terug bij Pistol Radio Show 1251 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. En eens even kijken, dit uur gaan we beginnen met Jeff Pierce From the Darker Seasons. En daarna komt We Are in Invisible, volume 2 van, uh, nee dat is nummer 3, ik haal alles door elkaar. We beginnen met Bagata Indu van Gio John. En daarna komt Jeff Pierce met From the Darker Seasons. Ja, dat heb je iets te gretig. Maakt niet uit, we gaan lekker voor zitten. En geniet van de nieuwheidsmuziek muziek hier op CFM Zandvoort.